Mariette Krol met het NOS Journaal. In zeven veiligheidsregio's geldt nu het hoogste risiconiveau. In Utrecht, Zaanstreek Waterland, Hollands Midden en Zuid-Holland-Zuid... is het naar boven bijgesteld, van zorgelijk naar ernstig. Er geldt nu hetzelfde niveau als in de regio's rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In de rest van het land is de situatie nu zorgelijk. De laagste kwalificatie, waakzaam, geldt in geen enkele veiligheidsregio meer. In Den Haag heeft de politie gisteravond meerdere mensen aangehouden... bij een onaangekondigd protest tegen de coronaspoedwet. Er zouden zo'n 100 demonstranten van onder meer de actiegroep Viruswaarheid aan hebben meegedaan. Een van de arrestanten is voorman Willem Engel, zegt de actiegroep. Het officiële dodental van de corona-epidemie in Brazilië is de 150.000 gepasseerd. Er overlijden nu dagelijks meer dan 500 mensen. Brazilië is na de VS het land met de meeste coronadoden. Er zijn ruim 5 miljoen bevestigde besmettingen... en de afgelopen dag kwamen er ruim 25.000 bij in Brazilië. Bij een botsing tussen twee vliegtuigjes boven het westen van Frankrijk... zijn vijf mensen omgekomen. In het ene toestel zaten drie mensen, de piloot en twee passagiers... die een rondvlucht maakten boven de kastelen van de Loire. Ze botsten op een ultralight vliegtuig met twee mensen aan boord... Een van de toestellen kwam neer in de tuin van een woning in de stad Los... maar daar raakte niemand gewond. De Wit-Russische president Lukashenko heeft in een KGB-gevangenis gesproken met oppositieleden. De gesprekken zouden vier uur hebben geduurd, maar waarover is gesproken is niet bekendgemaakt. Een van de gesprekspartners was voormalig presidentskandidaat Viktor Babariko... die twee maanden voor de Wit-Russische verkiezingen werd opgepakt.